Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Spanje is een voortvluchtige Nederlander opgepakt... die nog een straf moet uitzitten voor seksueel misbruik van een meisje. Hij werd vorig jaar in Nederland al veroordeeld tot een jaar cel... maar dook vervolgens onder in Spanje. Er was een Europees arrestatiebevel tegen de man. Volgens correspondent Edwin Winkels was er daarna een makkie voor de Spaanse politie om hem op te sporen. Hij had ook gewoon een vast woonadres in Tortosa, een stadje hier in, eh, in het zuiden van Catalonië aan de, aan de Middellandse Zee. En eh, ja, toen hebben ze heel snel gehandeld, eh, de Spaanse politie. Hebben ze bij zijn woning gewoon aangetroffen en, en kunnen arresteren. De Nederlander werd twee weken geleden al opgepakt, maar het is nu pas bekendgemaakt door de Spaanse politie. En het is nog niet duidelijk wanneer hij naar Nederland wordt teruggebracht. In Blijswijk is een jongen van 15 opgepakt nadat er gisteravond een explosief is gevonden in een bedrijfspand. En dat was niet ontploft, maar eerder deze week waren in diezelfde straat wel twee explosies. En daarbij was steeds hetzelfde bedrijf het doelwit. De jongen wordt verdacht van het plaatsen van het laatste explosief. En of hij ook iets te maken had met de eerste ontploffingen wordt nog onderzocht. En de politie biedt excuses aan voor het geweld dat agenten vorige week onterecht hebben gebruikt in Ruinewold in Drinten. Agenten in BOA's wilden daar een controle doen bij een feest op een evenemententerrein. En toen feestvirus zelf voorstelde om maar één iemand die controle te laten doen, pakte een agent zijn wapenstok. Meerdere mensen werden geschopt en ook geslagen. En één vrouw hield er een gebroken arm en ook een hersenschudding aan over. De politie geeft nu toe dat de situatie anders opgelost had kunnen worden. Ja, een spannende avond wordt het voor PSV en Feyenoord. Want vanavond weten ze tegen wie ze het gaan opnemen in de Champions League. En de loting gaat dit keer wel heel anders. Dit keer niet met balletjes, maar met een computer. Voetbalcommentator Jan-Vincent van Zuiden vertelt waarom. Er doen vanaf dit seizoen 36 teams mee aan de Champions League. Die spelen allemaal acht wedstrijden, vier uit en vier thuis. Door de nieuwe opzet van de Champions League zouden er dan minstens duizend balletjes getrokken moeten worden. En daarom helpt een computersysteem bij de loting. In plaats van balletjes gaat het nu dus met een druk op de knop. Ja, de loting begint om 6 uur vanavond in Monaco.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 in de laatste maanden voor de bevrijding dan tot nu toe werd aangenomen. Het waren er niet 329, maar rond de 400, schrijft historicus Ad van Liemt. Israël zegt dat de Palestijnse terreurleider Mohammed Jaber is gedood... bij een aanval van Israëlische troepen vannacht in de stad Tulkarm... op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook vier andere Palestijnse militanten zouden daarbij zijn omgekomen. De politie heeft excuses aangeboden voor het gebruik van onterecht geweld... op een huwelijksfeest in Ruinerwold in Drenthe. Agenten zouden mensen hebben geslagen en geschopt bij een controle. Het weer, zon en wolken bij 22 tot 29 graden. ZFM. come so easily This doesn't have to end in tragedy way. Just something about it, feeling about yeah. it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie Sometimes you will find goes around, goes around, goes around, that you claimed. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way about uh. it, feeling the blues about yeah. it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should I know better when we came?